start. Sophie Proeven met het NOS-journaal. Twee Turkse Nederlanders zijn in Griekenland opgepakt... omdat ze plannen zouden hebben de Turkse president Erdogan te vermoorden. Ze zitten al sinds eind november vast, melden media in beide landen. De twee uit Eindhoven en Amsterdam stonden sinds juli op de Nederlandse lijst. Ze reisden eind november naar Athene, waar Erdogan op 7 december een bezoek bracht. Volgens de Volkskrant zouden ze met zeven anderen het konvooi van de president hebben willen aanvallen met raketwerpers. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de berichten te onderzoeken, maar kan er nu nog niks over zeggen. De integriteitscommissie van de VVD gaat onderzoek doen naar Tweede Kamerlid van Haga. Hij zou in Amsterdam panden verhuren en zich niet houden aan de nieuwe regels die daarvoor gelden. Het parool meldde vorige week dat Van Haga zeven of acht panden verhuurt aan meer dan twee huurders terwijl hij daarvoor geen vergunning heeft. Van Haga zei dat hij tijd nodig had om aan de nieuwe regels te voldoen. VVD-fractieleider Dijkhoff heeft om het onderzoek gevraagd. Melkveehouders in Nederland mogen vanaf volgend jaar niet meer koeien houden dan ze op 2 juli 2015 in de stal hadden staan. De Europese Commissie heeft vandaag Nederlandse wetgeving die dit regelt goedgekeurd. Boeren kunnen daardoor alleen uitbreiden als ze extra fosfaatrechten van andere melkveehouders opkopen. Toen in 2015 de melkquoten afgeschaft werden, nam de hoeveelheid koeien razendsnel toe. Daardoor werd er meer mest geproduceerd dan is toegestaan. Melkveehouders hebben daarna afspraken gemaakt om het aantal koeien te beperken. In Berlijn is vanochtend de aanslag op de kerstmarkt van precies een jaar geleden herdacht. Toen reed de afgewezen Tunesische asielzoeker Anis Amri met een vrachtwagen bij de Gedächtniskirche in op het publiek. Daarbij vielen twaalf doden. Amri werd vier dagen na de aanslag in Italië door de politie doodgeschoten. Het weer nog, het is overwegend bewolkt. Vooral in het oosten valt soms wat lichte regen. Het wordt zo'n 2 graden in het oosten en 8 graden aan zee.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 it's okay. There's enough for you and me. Christmas, this is Christmas. You bet I'm coming back for more. You better run, you better hide. I'm kicking in a little bit of dynamite. The time is now to put my stress aside.